Je hoort verslaggever Hendrik Willem Hofs. Maar ze zien ook een toename afgelopen jaar in de bedreigingen naar politici... Eh, wetenschappers, medici en eh, journalisten. Ja, en eh, de IVD zegt wel dat het voorstelbaar is dat deze groep... die zich nu nog roert in online chatgroepen... dat die ook ja, met geweld kan toeslaan in de samenleving. Een man in Den Haag is zwaar gewond geraakt na een val van de vierde verdieping. Het gebeurde gisteravond. De politie heeft twee mannen opgepakt. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep West dat het slachtoffer uit het raam is geduwd. Stella Fietsen stopt per direct met het sponsoren van Vandaag Inside. Het tv-programma waar Johan Derksen aan tafel zit. Dat zegt de verkoper van e-bikes tegen persbureau ANP. Derksen vertelde dinsdag hoe die jaren geleden na een avond stappen een grote kaars in een bewusteloze vrouw stopte. Gisteren kwam hij daarvan terug en zei hij dat ze de kaars alleen tussen haar benen hadden neergezet. En woon je in Maastricht en kun je je fiets nergens meer terugvinden? Goede kans dat het niet ligt aan de hoeveelheid drank die je op hebt tijdens Koningsnacht. De gemeente heeft namelijk honderden fietsen weggehaald uit de binnenstad vanwege het bezoek van de koninklijke familie. Je kunt je barrel ophalen bij het fietsendepot. De handhavers hebben al die fietsen overzichtelijk op een rijtje gezet. Welke stalling dat we geweest zijn, waar we geweest zijn, wanneer we geweest zijn. Dat de mensen, als ze komen om hun fiets terug te halen, ja, dat ze niet... Eh, de hele loods hoeven af te lopen. Dan in ieder geval de collega's van ons weten van nou, is het Vrijthof, is het de Kapoenstraat? Nou, dan hoeven ze alleen maar daar te gaan kijken. Deze vrouw was er als de kippen bij om haar fiets op te halen. Daar is die. Gelijk gespot? Ja, <laughs> gelijk. Hoe blij bent u nu? Heel blij. Ja, ik kan niet zonder fietsen, want ja, ik werk in de stad.